voor spoedige start. Mark Hokke met het NOS Journaal. brigade heeft vorige week op het laatste moment een omstreden ontgroeningsritueel geschrapt. Dat gebeurde nadat staatssecretaris Visser bij een bezoek vragen had gesteld over een toelatingsritueel waarbij veel wordt gedronken, schrijft de Telegraaf. Die avond zou dat ritueel plaatsvinden, maar volgens de krant besloot de brigade dat niet te laten gebeuren vanwege een ongelukkige timing. De luchtmobiele brigade raakte eerder in opspraak vanwege uit de hand gelopen ontgroeningsrituelen. Slachtoffers zeggen dat ze drugs moesten gebruiken en dat over hen heen werd geplast. De VS heeft Noord-Korea voor het eerst openlijk beschuldigd van de verspreiding van gijzelsoftware, waarmee computersystemen van ziekenhuizen werden aangevallen. Volgens de veiligheidsadviseur van president Trump hebben de Britse regering en Microsoft daar bewijzen voor. Vooral Britse ziekenhuizen werden dit voorjaar getroffen door de gijzelsoftware met de naam WannaCry. Noord-Korea ontkent iedere betrokkenheid. D66 wil dat voortaan op Prinsjesdag een minister en een Kamerlid zich op een geheime locatie schuilhouden om in het geval van een terroristische aanslag het landsbestuur over te nemen. D66-Kamerlid Sneller denkt daarbij aan het Amerikaanse model... waarbij een zogeheten designated survivor wordt aangewezen. Die krijgt de macht als, als de president en de rest van de politieke top om het leven komen. Bij het treinongeluk gisteren in de Amerikaanse staat Washington... zijn zeker drie mensen om het leven gekomen. Volgens de brandweer zijn er meer dan 100 gewonden... De trein ontspoorde en kwam deels op een snelweg terecht. Daar botsten vijf auto's en, een vrachtwa en twee vrachtwagens op elkaar. Het is nog niet bekend waardoor die trein ontspoorde. Het woord app-ongeluk is gekozen tot woord van het jaar. Een app-ongeluk is een ongeval waarbij een betrokkenen aan het appen was. 70.000 mensen brachten een stem uit bij de verkiezing van uitgeverij Van Dalen. Op plaats 2 staat fipronil op de derde plaats Regenboogtaal. Het weer, vooral in het oosten veel bewolking met soms ook motregen. Later vandaag schijnt in het westen soms de zon. Het wordt 5 tot 8 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB.